Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse hoorslagen door Groot-Brittannië. De reguliere speeltijd eindigt in een 3-3 gelijkspel... met twee Nederlandse doelpunten van Kitty van Malen en één van Maartje Pouwen. De Britten wonnen uiteindelijk het goud met shootout. In de BMX-finale veroverde Jelle van Gorkom een zilveren medaille. Hij eindigde achter de Amerikaan Fields. Noeska Fontijn is door naar de finale van het boksen. Ze versloeg de Chinese Liu Qian op punten. Fontijn komt morgen uit tegen de Amerikaanse Shields. De Nederlandse atletes eindigden in de series op de 4x400 meter estafette als zesde, een Nederlandse record. De finale van de 5000 meter eindigde Suzanne Kuiken op de achtste plaats. Grondpersoneel van KLM begint vandaag met stiptheidsacties om hun cao-eisen te onderstrepen. Door strikt volgens de regels te werken wil de FNV aandacht vragen voor de hoge werkdruk. Hoe de acties eruit gaan zien is nog niet duidelijk. De FNV wilde eigenlijk werkonderbrekingen houden, maar dat werd door de rechter verboden tot het eind van het toeristenseizoen. Volgens de vakbond is niet uitgesloten dat door de stiptheidsacties op Schiphol vertragingen ontstaan. In Puerto Sandino in Nicaragua woedt een grote brand in een olieraffinaderij. Die ontstond woensdag toen een opslagtank explodeerde. Donderdag ontplofte een tweede tank. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers. De brandweer heeft de grootste moeite om te voorkomen dat ook twee andere tanks ontploffen. Deskundigen uit de VS en Canada adviseren Nicaragua hoe de oliebrand het best kan worden bestreden. De Londense metro rijdt vanaf nu ook s'nachts. Op twee lijnen rijden vrijdag en zaterdag 24 uur per dag metro's. In de herfst komen daar nog drie lijnen bij. Tot nu toe ging de Londense metro om 1 uur s'nachts op slot, tot de volgende morgen half zes. Het gemeentebestuur vond dat niet meer van deze tijd voor een wereldstad.